Dichteres kreeg in 1996 de Nobelprijs voor de literatuur. zoals ook vertaalster en essayist. Wisława Szymborska is 88 jaar geworden. Dan het weer. In het oosten strenge vorst. In het westen vriest het matig. Overdag vrij zonnig. Het wordt dan ongeveer min 3.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 Het Egyptische parlement vergadert vandaag over het geweld van gisteravond na een voetbalwedstrijd in Port Said. Daar kwamen bij rellen zeker 74 mensen om. Honderden mensen raakten gewond. Na de wedstrijd stormden fans van het winnende team het veld op en joegen ze achter spelers en technische staf van de tegenstander aan. Die werden achtervolgd tot in de kleedkamer. Ook werden supporters van de tegenpartij en stewards bekogeld met stenen, flessen en vuurwerk. 50 mensen werden gearresteerd. De moslimbroederschap beschuldigt de autoriteiten ervan dat die te weinig hebben gedaan om het bloedbad te voorkomen. Een Amerikaanse vrouw krijgt een schadevergoeding omdat haar auto niet zo zuinig rijdt als de fabrikant had beloofd. Toen ze zes jaar geleden een hybride Honda Civic kocht werd gezegd dat hij 1 op 21 reed werd niet bijgezegd dat de auto minder zuinig rijdt in het stadsverkeer. En als de airco aanstaat, dan rijdt hij 1 op 12, merkte de vrouw. Als ik dat had geweten, had ik een andere auto genomen, zei ze tegen de rechter in Los Angeles. Die haar een schadevergoeding toekende van bijna 10.000 dollar. De vrouw was expres naar een rechtbank voor kleine claims gestapt, omdat die zaken sneller behandeld. Ze hoopt dat mensen over de hele wereld hetzelfde doen. In Nigeria is de woordvoerder van de terreurorganisatie Boko Haram gearresteerd. Politieagenten verhoren de man om er zeker van te zijn dat ze de goede in handen hebben. Boko Haram strijdt in Nigeria voor de vestiging van een streng islamitische staat en is verantwoordelijk voor een reeks bomaanslagen. Schoonmakers maken zich op voor meer acties nu de CAO-onderhandelingen zijn vastgelopen. Werkgevers zeggen dat ze een baanbrekend eind...